you een onderzoek gedaan onder 70.000 jongeren met een diploma. Tweede generatie allochtonen lopen drie keer zoveel risico om werkloos te worden als autochtonen. Eerder werd aangenomen dat de studiekeuze van allochtone jongeren en het opleidingsniveau van hun ouders een rol spelen.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 De noodtoestand is vannacht met een half jaar verlengd. Daardoor zijn er meer mensen nodig om de veiligheid te bewaken. Vrijwilligers kunnen een cursus van vier weken volgen. Daarin leren ze om te gaan met terrorisme dreiging en vervolgens worden ze ingezet als reservist. Allochtone jongeren komen, ook al hebben ze een mbo- of hbo-diploma op zak, veel moeilijker aan een baan dan autochtonen. De Universiteit Maastricht heeft een onderzoek gedaan onder 70.000 jongeren met een diploma. Tweede generatie allochtonen lopen drie keer zoveel risico om werkloos te worden als autochtonen. Eerder werd aangenomen dat de studiekeuze van allochtone jongeren en het opleidingsniveau van hun ouders een rol spelen. Maar onderzoekers zeggen tegen Nieuwsuur dat ook bij gelijke kwalificaties allochtone jongeren moeilijker een baan krijgen. De rechtbank in Amsterdam heeft de dochter van de president van Oezbekistan veroordeeld tot een boete van 1,6 miljoen euro wegens omkoping. Deze Gulnara Karimova ontving via een brievenbusfirma zo'n 300 miljoen euro smeergeld van telecombedrijven, zoals Vimpelcom en Telia. Het OM in Amsterdam startte de zaak omdat het hoofdkantoor van Vimpelcom daar staat. Het telecombedrijf heeft wereldwijd zo'n 200 miljoen klanten in 14 landen. Vimpelcom kocht zijn 3G-licenties in Oezbekistan via steekpenningen aan Karimova. De rechter vordert ook bezittingen van haar ter waarde van 123 miljoen euro. Dat zijn